uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Wikileaks-oprichter Julian Assange komt waarschijnlijk weer vrij. Hij gaat schuld bekennen in de spionagezaak die de VS tegen hem heeft aangespannen. In ruil daarvoor wordt hij tot vijf jaar cel veroordeeld... maar die hoeft hij niet uit te zitten... omdat de klokkenluider de afgelopen vijf jaar al vast zat in een gevangenis in Londen. Als de deal wordt goedgekeurd kan Assange per direct terug naar zijn thuisland Australië... Hij is inmiddels al weg uit de gevangenis en op een vliegtuig gestapt. Demissionair minister van Defensie Kajsa Ollongren vindt dat Israël disproportioneel geweld gebruikt in Gaza. In Nieuwsuur zegt ze dat ze het eens is met commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim, die eerder deze maand hetzelfde zei. Ollongren vindt ook dat Israël te weinig heeft gedaan om burgerslachtoffers te voorkomen. Het gaat wereldwijd slecht met de mentale gezondheid van meisjes. Ze hebben onder meer last van hoofdpijn, slapeloosheid en depressies. Blijkt uit nieuw onderzoek. In 2022 had meer dan de helft van de meisjes hier wekelijks last van. Nederland scoort wat beter, maar ook hier steeg het aantal meisjes met mentale klachten. Volgens de onderzoekers komt het deels door prestatiedruk, sociale media en de coronacrisis. De brandweer in Luik in België is gisteren tot laat in de avond bezig geweest... met het evacueren van mensen uit een hoge woontoren waar brand woedde. Er viel één dode, veertien mensen raakten gewond. Bewoners moesten van hun balkon worden geplukt door brandweerlieden uit helikopters... en er werden ladderwagens ingezet. het Nederlands elftal is zonder zelf te spelen al door naar de achtste finales van het EK. Albanië verloor gisteravond met 1-0 van Spanje... waardoor Oranje nu al weet dat het bij de beste nummers 3 hoort die doorgaan. Nederland speelt vandaag tegen Oostenrijk... en kan ook nog groepswinnaar worden of tweede in de pool. Het weer. Na een heldere nacht schijnt de zon de hele dag volop... door 24 graden in het noordwesten tot lokaal 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg.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 Maybe I should do the same. The funny thing about that is, I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. baby. And now it's all just a shame, and I guess I was wrong. Uh. Don't wanna think about no. it. Don't wanna talk about mm. it. Hmm. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Uh. I just can't do it. Can you tell me is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Uh. Should've known better when we came. Around. Should've known better that you were gonna make me cry. And breaking my heart run I know that you're living a lie. that's okay, baby, cause in time. battle when I Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Beoogd Marjolein Faber van de PVV neemt afstand van de term omvolking. In een hoorzitting in de Tweede Kamer zei ze dat ze die term eerder beter niet had kunnen gebruiken. Ze zei dat ze de commotie daarover begrijpt. In Moskou staat het flatgebouw van een onderzoeksinstituut in brand. Zeker acht mensen zijn omgekomen, melden Russische media. In het instituut wordt elektronica voor het leger ontwikkeld. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen alle verdachten in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries. Het OM had een aantal keer levenslang geëist en vindt de uitgedeelde straffen niet hoog genoeg. Het weer zonnig en zomers warm, vannacht helder, kans op wat mist en een graad of 12. Morgen veel zon en 23 tot 28 graden.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 De eerste uren nog niet aangekleed. Dan weet ik dat ik thuis ben. Dan weet ik dat ik thuis ben. Dan weet ik. van Zandvoort, op 106.9 CFM like a monkey see, monkey do, right beside a riverboat gambler. <laughs> float through my head, say I wanna be.